En mijn vader die loopt met de bittere, En en mijn moeder moe, die schokt er Ja, vroeger zat er nog verdienste, allemaal tegenwoordig zit er niks meer aan. En mijn Dan drinkt hij zijn tien suppies Me mekaar en mijn moeder zit er dan weer met. Want dan kan hij s'morgens niet uit bed kom en dan heb hij weer geen zin aan het Mijn moeder zet hem dan een bankje, luid zwart als roet en verschrikkelijk sterk. met de bittere likar en pimoen, die schokt achteraan. Ja,